waarvoor hij zijn spijt wilde uitspreken en excuses overbrengen. Het is voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd aan Indonesië excuses aanbiedt. Eerder had de regering wel spijt betuigd. De politie komt niet met een landelijke inzameldag voor wapens. In Rotterdam was zo'n dag waarbij mensen wapens kunnen inleveren... zonder dat ze straf krijgen, een succes. Een ruime Kamermeerderheid was voor een landelijke dag... maar de politie ziet het niet zitten. Volgens een woordvoerder lukt het niet om een datum uit te kiezen... die voor elk korps in Nederland uitkomt. Hij noemt zo'n inzameldag ook niet geschikt... omdat het probleem niet overal speelt. De Chinese president Xi Jinping is voor het eerst op bezoek in de stad Wuhan... waar het coronavirus in december voor het eerst opdook. De miljoenenstad is nog altijd in quarantaine. Xi zal onder meer een bezoek brengen aan zorgpersoneel en patiënten. Opnieuw zijn er in China minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Gisteren werd bij 19 mensen het virus vastgesteld. Zondag waren het er nog 40. Het totale aantal besmettingen in China staat nu op bijna 81.000. Ook het aantal doden daalde. Zondag overleden 22 mensen aan het virus. Gisteren waren het er 17. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat bedrijven en mensen die in de VS worden getroffen door het coronavirus worden gecompenseerd. Later vandaag zal hij een pakket maatregelen bekendmaken om de Amerikaanse economie hard te ondersteunen die hard is getroffen door de corona-uitbraak. Tot besluit nog het weer. Bewolkt en periode met regen. Pas in de loop van de middag wordt het van het westen uit vaker droog... en het wordt 12 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.